Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Blok heeft nog eens gezegd dat zijn uitspraken op een besloten bijeenkomst in juli onzorgvuldig en ongelukkig waren. In het Kamerdebat over die uitspraken bood hij vanmiddag nogmaals zijn excuses aan. Hij benadrukte ook dat hij de onzorgvuldige woorden heeft teruggenomen. Blok zei tijdens de besloten bijeenkomst met diplomaten onder meer dat hij geen voorbeeld kent van een multiculturele samenleving waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven verder noemde hij Suriname een failed state. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor uitlatingen van oud-staatssecretaris Steven over downloaden. Die suggereerde meerdere malen dat illegaal downloaden was toegestaan. Een aantal Nederlandse film- en serieproducenten begon daarop een rechtszaak. Ze claimden dat ze schade hebben geleden door de uitspraken van Teven. De producenten hopen snel in gesprek te gaan met de staat over compensatie van die schade. Het Britse OM verdenkt twee mannen uit Rusland... van het vergiftigen van oudspions Kripal en zijn dochter. Ze worden aangeklaagd voor samenzwering, poging tot moord... en het gebruik van het zenuwgas Novichok. De twee mannen van 40 die vlogen volgens de Britse politie... twee dagen voor de vergiftiging naar Londen met een Russisch paspoort. omdat Rusland geen onderdanen uitlevert... wordt niet geprobeerd om de verdachten naar Engeland te krijgen. Ze worden bij verstek aangeklaagd. En het UWV was al jaren op de hoogte van de uitkeringsfraude door Polen... zeggen medewerkers van de uitkeringsinstantie. Het UWV zou de signalen structureel hebben genegeerd. Maandag onthulde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten via tussenpersonen... met namaaksollicitaties en valse handtekeningen net doen alsof ze in Nederland verblijven. Zo krijgen ze gewoon een uitkering... terwijl ze terug kunnen naar Polen om vakantie te vieren of zwart bij te klussen.